En stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS Journaal. De Syrische regering en rebellengroepen hebben een akkoord gesloten over een staakt het vuren in Oost-Aleppo. De rebellen krijgen daardoor de kans de stad te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN hebben de burgers in Oost-Aleppo niets te vrezen. Hij zei dat Russische militairen ter plaatse geen schendingen van mensenrechten hebben waargenomen. De VN sprak eerder van tenminste 83 executies door het Syrische leger. Volkert van der Graaf werkt volgens het OM niet constructief mee aan de gesprekken die hij elke drie weken moet voeren met de reclassering. Volgens een advocaat is dat de reden dat het OM een jaar cel eist tegen de moordenaar van Pim Fortuyn. De advocaat zegt dat van der Graaf wel meewerkt aan zijn resocialisatie. Hij is verbaasd en heeft het gevoel dat er vanuit de politiek een oorlog tegen hem wordt gevoerd. De voorwaarden zijn afgesproken toen van der Graaf in 2014 vervroegd op vrije voeten kwam. De politie heeft gistermiddag een groot aantal wapens gevonden in een woning in Eindhoven. Er zijn handvuurwapens, een geweer, twee kruisbogen, messen en bijlen in beslag genomen. De politie kwam de wapens op het spoor nadat de bewoner van het huis was aangehouden. Hij liep met een nepvuurwapen in zijn broekband door een nabijgelegen winkelcentrum. De VN neemt al na twee maanden afscheid van Wonder Woman. De superheldin is niet langer het boegbeeld van de campagne tegen seksueel geweld en voor vrouwenrechten. De VN wil niet zeggen waarom, maar de schaars geklede rondborstige Wonder Woman riep al direct bij haar lancering veel weerstand op. Een petitie tegen Wonder Woman werd 45.000 keer ondertekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en er valt af en toe wat regen of motregen. Het koelt af naar 6 graden. Tegen de ochtend gaat het vaker regenen, maar die buien trekken al snel weer weg. Het wordt morgen 10 graden. Vanaf donderdag worden de nachten kouder en is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files met 10 minuten of meer vertraging op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen Watergraafsmeer en Kadoelen een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam-Nijmegen tussen afrit Gorkum, tussen Gorkum en afrit Leerdam een kwartier. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda tussen Knopen de en Moordrecht een kwartier vertraging. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 20 minuten. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noorderloos 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Voor Utrecht is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de...